Hij blijft in de fractie, ook als de partij afziet van verdere democratisering en van een jongere afdeling. In het televisieprogramma Knevel en Van der Brink zei Brinkman dat het landsbelang en de vorming van een kabinet nu voorrang verdienen. VVV-leider Rutte noemde gisteren expliciet de kwestie Brinkman. Hij zei dat er duidelijkheid moet komen over de positie van Brinkman binnen de PVV. Koningin Beatrix heeft tot gisteravond laat overlegd met vicepresident Cenk Willink van de Raad van State, een van haar belangrijkste adviseurs. Donderdag spraken ze ook al met elkaar. Komende dag wordt bekendgemaakt wie wordt aangesteld als informateur. Het is vrijwel zeker iemand van VVD-huizen. De informateur zal gaan verkennen of een coalitie tussen de VVD, het CDA en de PVV mogelijk is. De SGP toonde zich gisteren bereid zo'n rechtskabinet te steunen om de coalitie stabieler te maken. De Franse president Sarkozy heeft de Britse koningin Elizabeth zijn excuses aangeboden voor de vernieling van twaalf Britse graven. Onbekenden hebben de graven uit de Eerste Wereldoorlog beklad met nazi-symbolen als hakenkruisen en SS-tekens. Op de oorlogsbegraafplaatsen in de buurt van Lille liggen zo'n 2300 Britse en Canadese militairen. Op Terschelling is het culturele evenement Oerol weer begonnen. Tien dagen lang zijn op het Waddeneiland voorstellingen te zien, vaak in de open lucht. Bij de opening werd het manifest van Terschelling gepresenteerd. Geschreven en voorgedragen door de dichter des vaderlands Ramzi Nasser. Het poëtische manifest gaat over de waarde van de kunsten. Kamervoorzitter Verbeet nam het gedicht in ontvangst... en beloofde het door te spelen aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.